Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt, waaronder de polder bij Tolbert, de hoogste waterstand verwacht. Omdat het vrijwel niet meer regent, stijgt het water niet of nauwelijks meer en is het ergste gevaar voor overlast geweken. Toch wordt er in het noorden nog intensief gecontroleerd of de dijken en andere waterkeringen het houden. Gisteravond laat noemde het waterschap Hunze en Aas de toestand nog onberekenbaar, omdat het water in de Dollard sneller steeg dan was verwacht. Daarom werd niet ver van Nieuwerschans een polder gebruikt voor het bergen van overtollig water. Ook wordt het Eemskanaal tussen Groningen en Delfzijl goed in de gaten gehouden. Om 1 uur vanmiddag is definitief te zeggen of het gevaar in Groningen is geweken. In Huizen in Noord-Holland zijn gisteravond twee meisjes van 11 en 12 aan koolmonoxidevergiftiging overleden. Een meisje van 10 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het drama voltrok zich tijdens een logeerpartijtje bij een van de meisjes. De drie werden gevonden in de badkamer. Toen het koolmonoxide-alarm afging, kregen ouders de deur niet meteen open, omdat die op slot zat. De drie werden gereanimeerd, maar twee meisjes overleden op weg naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze de vergiftiging hebben opgelopen. Koolmonoxide is een zeer giftig reukloos gas dat vrijkomt door onvolledige verbranding van aardgas of hout. In een ruimte met onvoldoende ventilatie is het gas extra gevaarlijk. Bij een bedrijf in Apeldoorn is gisteren ruim 160 kilo cocaïne gevonden. De drugs waren verborgen in een lading ananas. De recherche ontdekte de drugs bij het doorzoeken van een container die uit de haven van Antwerpen kwam. De partij cocaïne, die volgens de politie een straatwaarde heeft van ruim 7 miljoen euro, is vernietigd. In de zaak is nog niemand gearresteerd. Het weer, hier en daar buien met kans op windstoten, maar de wind neemt wel af.